Dat één agent zijn knie op de borst van de man zet, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Ja, de man die is afgelopen donderdagavond is die aangehouden in Borne. Daarbij is eh, uit een speekseltest is gebleken dat hij onder invloed van verdovende middelen verkeerde. Toen is hij overgebracht naar het politiebureau van Hengelo eh, voor een bloedproef. Maar op weg daar naartoe is hij eh, onwel geworden op de achterbank. En je ziet inderdaad op de video dat hij door twee agenten... Ehm, ja, toch wel, het lijkt erop dat hij toch met ja, harde handen uit de auto wordt gesleurd en eh, op de grond wordt gelegd. Het gaat niet goed met de man. Hij ligt in coma in het ziekenhuis. Er wordt nu gekeken of de agenten iets fout hebben gedaan. Twee mannen hebben vanochtend een controleur van de NS mishandeld. Toen hij wilde controleren of ze waren ingecheckt, werd hij bespuugd en geslagen. Ook stalen ze zijn portofoon. Toen de trein werd stilgezet bij station Rotterdam-Alexander gingen de twee er vandoor. Na een zoektocht met onder meer een politiehelikopter is een van hen opgepakt. Fortuna Sittard moet op zoek naar een nieuwe trainer. Al na drie wedstrijden is George Ultley samen met de assistentcoach op draad gezet komt er een slechte start van het seizoen. Al drie wedstrijden op rij verloor Fortuna. En Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over een paar RTL-programma's. Als van bestemming. We gaan kennis maken. Ja. Ja, stap in. Dank u. Zit hij lekker? En je kan nu helemaal niks meer zien, hè? Nou, dan eh, gaan we de reis aanvaarden. In onder meer B&B Vol Liefde en Kopen Zonder Kijken... zie je geregeld mensen in een auto rondrijden... terwijl hun gordel niet helemaal lekker zit. Bijvoorbeeld half op de schouder of de gordel onder hun oksel. Daar is Veilig Verkeer helemaal niet blij mee. Ze vinden het een slecht voorbeeld voor iedereen die zit te kijken. En dat snapt RTL wel. Ze hebben beloofd er beter op te gaan letten. Het weer, na nou lekker, weinig wind, mix van zon en wolken, 23 graden aan zee en 27 verderop in het land. En morgen ongeveer net zoiets. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de A10 Ring Noord richting Zaanstad bij de op 3 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A22 Beverwijk richting Velsen.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 profile And you can hear the whistle of the umpire Bunting the mile hey, hey, Mr. Postman Bring back my woman I beg you Hey, Mr. Postman Bring back my woman I need, I need, I need a woman Fit for jam, hey, I want, I want, I want a good one Oh, yeah, me man I'm on. And know that I am God. And you can hear the whistle blow. 500 miles, 500 miles, Watch it so that cool profile. And you can hear the whistle blow. 500 miles. like summer jij alleen maar aan jezelf denkt Dat mag je zelf weten Oh, je denkt dat je geweldig bent ding, want ik ga Morgen zit je niet meer in mijn hart, het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je ziet het hele leven als een spel. Je zegt alleen maar dat je verder bent. Dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder bent. Jij hebt geen geweten. Ik ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je ziet het hele leven als een spel. Ik gaf je alles, je gaf minder dan de helft.